Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de komende jaren blijven we 100 rijden op de snelweg. Dat heeft minister Van der Wal gezegd. De snelheidsverlaging van 130 naar 100 overdag werd in 2019 ingevoerd om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen. Zodat er nieuwe huizen gebouwd konden worden, want daarbij komt ook stikstof vrij. Vorige week bepaalde de rechter dat die snelheidsverlaging niet kan worden gebruikt als compensatie voor de stikstofuitstoot op andere plekken. Maar dat betekent dus niet dat je overdag nu meer gas kan geven, zegt de minister. Voor sommige mensen is dat eh, helaas, maar voor de natuur is het eh, wel een goede zaak om 100 eh, te blijven rijden. Maar terug naar 130, dat, ik denk dat dat pas kan als we echt allemaal elektrisch rijden. De Nederlandse ambassade in Kiev gaat vandaag weer open. Ambassadeur en een klein clubje medewerkers werken dan weer vanuit de hoofdstad van Oekraïne. Je hoort minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. We hebben heel secuur gekeken ook naar de veiligheid van onze eigen mensen. Eh, alles afwegend, het is nooit zonder risico's, maar vinden we, vinden we dit wel eh, verstandig, vinden we dit acceptabel. Eh, en is het ook een heel belangrijk diplomatiek signaal natuurlijk naar Oekraïne. om daar weer in de hoofdstad in Kiev aanwezig te zijn. Na het begin van de oorlog in Oekraïne verkaste het ambassadepersoneel naar Polen... en eerder deze maand gingen ze naar Lviv in het westen. Let even op als je tomatensoep met balletjes hebt gekocht bij de Boni, Koop op of Hoogvliet. In de soepballetjes kunnen namelijk stukjes hard plastic zitten. Eerder deze week werden de zakken soep al teruggeroepen bij de Plus, Jumbo en Lidl. Hoe het plastic bij de balletjes terecht is gekomen is niet duidelijk een stel uit Schoten in België is op zoek naar de dokter... die misschien wel het leven van een peuter heeft gered... door een opmerking in een restaurant. De gepensioneerde arts raadde het koppel aan om het bloed van hun zoon te laten testen... omdat het kind nogal bleek zag. Bij een doktersbezoek bleek het kind acute bloedarmoede te hebben. Volgens de vader was zijn zoon er zo erg aan toe dat hij elk moment in een coma kon belanden. Krijg nog het weer. Het is droog, maar wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Het weekend wordt iets frisser. Er kan ook morgen een buitje vallen. Al laat de zon zich ook af en toe zien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar staat 3 kilometer file tussen Schorrel en Bergen.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 Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine une première à tout. Et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est d'abord tu m'idéalises Avant que tu me méprises Ok d'accord tu piqueras des crises Ensuite ben, tu feras tes valises Et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras Tu diras c'est pas grave ouais mais tu débarrasses Tu débarrasses, tu débarrasses J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y fais des gosses C'est ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie.